René van Brakel met het NOS-journaal. Drie leden van motorclub mee tegen IS. Dat heeft president Klaas Otto van de club gezegd. Op een filmpje op internet wordt een lid van No Surrender geïnterviewd. Ook staat er op Twitter een foto van dezelfde bewapende man met het onderschrift... Ron uit Nederland heeft zich bij de Koerden aangesloten om het IS-ongedierte te bestrijden. Volgens Klaas Otto zijn drie clubleden naar Syrië vertrokken. Het Corbulo College in Voorburg reageert met afschuw en verdriet op de steekpartij waarbij vanmiddag een leerling is gedood. In een verklaring op de site schrijft de schoolleiding verdrietig en totaal verslagen te zijn. Bij het schoolgebouw zijn bloemen neergelegd. Een jongen van 15 werd vanmiddag tijdens een pauze op het plein in zijn nek gestoken en overleed. De dader zou een 16-jarige leerling uit Rijswijk zijn. Hij is opgepakt. Geert Wilders zegt dat premier Rutte probeert de PVV uit te schakelen. Volgens Wilders is Rutte blij dat hij mogelijk wordt vervolgd om zijn minder mindere uitspraken over Marokkanen. Rutte gaf vandaag alleen een politiek oordeel over uitlatingen van Wilders over de islam. Rutte noemt die verwerpelijk. Hij vindt dat Wilders niet alle moslims over één kam moet scheren door te suggereren dat ze allemaal sympathieën hebben voor terreurgroep IS. Wilders is woedend over de uitspraken van Rutte. Ambtenaren en, ambtenaren en leraren hebben volgend jaar meer te besteden. Hun pensioenpremie gaat volgend jaar omlaag, in totaal met 3,7 procent, waardoor ze meer geld overhouden. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan dat doen door een akkoord dat werkgevers en vakbonden hebben gesloten. Het pensioenfonds is met 2,8 miljoen werknemers veruit het grootste in Nederland.